Het KNMI waarschuwt nog steeds voor extreem weer in Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. De problemen begonnen gisteravond in Groningen en Friesland. Bij slippartijen in Holwierde en Stroobos kwamen twee mensen om het leven. De A7 in Groningen was een tijd lang dicht. En in Twente sloot Rijkswaterstaat een deel van de A35 af na een aantal botsingen. De NOS moet in de toekomst de samenvattingen van de eredivisie blijven uitzenden. En ook de wedstrijden van het Nederlands elftal zouden bij de NOS te zien moeten zijn. Dat zegt de directeur betaald voetbal van de KNVB, Bert van Oostveen. Hij vindt dat Oranje en de eredivisie vanwege het nationale belang bij de publieke omroep horen. In Landgraaf in Limburg heeft vannacht een uitslaande brand gewoed in een huis met een hennenplantage. Er was niemand in het huis. De brand brak uit op de verdieping met de hennenplantage. Daar bleven alleen verkoolde resten van over. Of de brand is veroorzaakt door de hennenplantage is niet duidelijk. Het huis is onbewoonbaar geworden. De bewoners naast het uitgebrande pand kunnen ook niet terug naar huis. In Mexico zijn dit jaar 15.000 mensen door drugsgeweld om het leven gekomen. Daarmee is 2010 veruit het bloedigste jaar sinds president Calderon de strijd tegen drugsbanners heeft opgevoerd. Veel plaatsen zijn onthoofdingen en massamoorden aan de orde van de dag. Mexicaanse autoriteiten zeggen dat ze veruit het grootste deel van het land onder controle hebben. In de Amerikaanse staat Mississippi kunnen twee zwarte zussen vrijkomen uit de gevangenis als de een de ander een nier afstaat. De gouverneur van Mississippi wil op die manier eh, afkomen van de dialysebehandeling van de ene zus. Die kost de staat 190.000 dollar per jaar. De zusters zitten al 16 jaar vast. Ze zijn veroordeeld tot levenslang. Het weer is nog ijzel in het zuiden en oosten, vanuit het noorden droog. Het wordt plus 1 graden in het oosten tot plus 5 graden.